Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rusland gaat door met aanvallen op Oekraïne, zegt de Oekraïense president Zelensky. En dat terwijl de Russische president Poetin vanmiddag nog een paasbestand aankondigde... dat om 5 uur Nederlandse tijd zou ingaan. Poetin zei dat de eenzijdige wapenstilstand tot het morgen zou duren. Volgens Zelensky is ook het Russische artillerievuur nog niet gestopt. Hij zegt dat hij geen vertrouwen heeft in wat Moskou zegt. De Oekraïense president dreigt met een gepaste reactie op iedere Russische aanval. Zelensky benadrukt dat hij bereid is om een echt staakt het vuren uit te breiden tot na Pasen. Duizenden mensen hebben in Londen gedemonstreerd tegen de uitspraak van het Britse Hoge Rechtshof over de term vrouw in een wet uit 2010. Het hof oordeelde woensdag dat die alleen verwijst naar iemand die als vrouw is geboren. Met die uitspraak worden transgender vrouwen uitgesloten van de wettelijke definitie van vrouw. En daarmee mogen ze onder meer niet sporten met vrouwen en niet naar het vrouwentoilet. Actievoerders hielden daarom in Londen een zogenoemd noodpottest. Ze eisten vrijheid en rechten voor transmensen. Nicolien van Vroonhoven is door de Kamerfractie van NSC unaniem gekozen tot fractievoorzitter van de partij. Ze volgt Pieter Omzicht op, die gisteren onverwacht opstapte. Van Vroonhoven zei eerder al dat ze het gedachtegoed van Omzicht wil voortzetten. En op 24 mei is er een ledenbijeenkomst. Daar moet blijken of NSC akkoord gaat met Van Vroonhoven als nieuwe politiek leider. Max Verstappen begint de Grand Prix van Saoedi-Arabië morgen verrassend vanaf pole position. Op het snelle stratencircuit van Jeddah pakte de Nederlander van Red Bull Racing de snelste tijd tijdens de kwalificatie. Oscar Piastri start als tweede en George Russell begint vanaf de derde plek. Dan nog het weer. Het is vrij helder en droog. Vannacht kan het in het noorden mistig zijn. Daar wordt het 0 tot 3 graden. In het zuiden 3 tot 7 graden. Ook morgenochtend mist in het noorden. In het zuiden mogelijk regen.